De 81-jarige leider van de extreemrechtse partij Front National vindt het tijd om te stoppen, zegt in een interview met de Franse krant. Hij deed vijf keer mee aan presidentsverkiezingen. In 2002 kreeg de pen zoveel stemmen dat in de tweede ronde van de verkiezingen de uitdager was van toenmalig president Jacques Chirac. Het Front nationaal wil vooral het aantal immigranten drastisch terugdringen. De partij deed het onlangs nog niet bij de finale verkiezingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat uitzoeken of het bouwfonds van de gemeenten in de tijd onder de marktprijs is verkocht. Onlangs meldde de Volkskrant dat de verkoop aan ABN AMRO doorgestoken kaart was. De gemeenten zouden daardoor tientallen miljoenen zijn misgelopen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt dat onderzoek moet uitwijzen of de schade kan worden verhaald. De financiële problemen van Griekenland nemen verder toe. Kredietbeoordelaar Fitch heeft zijn waardering van Griekenland verlaagd... dat betekent dat het land voor zijn een hogere rente moet betalen. De eurolanden hebben opnieuw gezegd dat ze klaarstaan om Griekenland zo nodig te helpen. President Obama zoekt een opvolger voor rechter John Paul Stevens van het Hoge De liberale Stevens is 90 jaar en wil stoppen. Obama zegt dat hij een keuze zal maken uit een man of tien. Het is de tweede keer dat Obama een nieuwe rechter mag voordragen voor het belangrijkste rechtscollege in de VS. Een brand bij vleeswarenfabriek Stegeman in Deventer heeft gisteravond veel overlast veroorzaakt. Er was veel rook en daardoor werd de A1 tussen Deventer en Lochem, die vlakbij ligt, afgesloten. Ook reden er geen treinen tussen Zutphen en Deventer. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen. En volgens Stegeman heeft de brand nauwelijks gevolgen voor de productie.